Se drop. Zeven oog op de Gucci's. Shoppen a La Casa toi. Luna adesso la luce Perdón Het is ik weet dat je op de klok kijkt Ze wilt een rolie, maar weet niet eens hoe ze klok kijkt Wilt een boy dat de hele dag rondrijdt Gucci Mila, maar heb geen tijd voor die rondreis Maar hand, ze zal denk ik bestalen in Fly als een pilot, ze willen me zien dalen Ze droomt over Louis, Gucci en Prada Laat dat droog staan alsof ze liepen in de Sahara Glimmende Gucci, glimmende Gucci Shoppen kan. met mijn neven. Sta daar aan de zijkant, bitches blijven kleven. Jij zou zomaar denken dat ik speel, schoppen zeven. Willen mij met A-klasse geen ze bij me lopen. Maar ik ga niet voor de koop, want ze wilt alleen Louis Vuitton. Ik weet, je hebt voor iets anders. Ik ben met Mokka Drum Brother, zomaar speel je undercover. Ik weet, jij weet, jij speelt zomaar waar die lava. Jij bent de Gucci, Louis, Fendi, Ritassen. I'm